moet met het NWS Journaal. In Rotterdam staat een kerk op beschouwd beschouwt het leegstaande gebouw in het stadsdeel Charloes als verloren en denkt dat de torenspits elk moment naar beneden kan komen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Omliggende huizen zijn ontruimd. Er komt veel rook vrij. Bewoners in de omgeving hebben een NL-alert gekregen. Het Erasmus Medisch Centrum heeft zijn ventilatiesystemen tijdelijk uitgezet. Het dodelijke ongeluk met een kermisattractie in de VS vorige maand... is veroorzaakt door ernstige roest aan de rondzwaaiende bak... waarin de passagiers zaten. Dat concludeert de Nederlandse fabrikant van de attractie. Bij het ongeluk kwam een man van 18 om het leven. De fabrikant heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor controle en onderhoud. Een aantal soortgelijke attracties in Nederland kunnen weer open... als ze volgens die nieuwe richtlijnen zijn gecontroleerd. In een kerk in Nigeria zijn elf mensen doodgeschoten toen mannen schietend het gebouw binnenkwamen. 18 anderen raakten gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag. Vermoedelijk gaat het om een conflict tussen drugshandelaren en maakte een bende jacht op een concurrent. Die bleek niet in de kerk te zitten. De politie in Nigeria heeft nog niemand opgepakt. De Oranje voetbalvrouwen worden komende avond in Utrecht gehuldigd voor hun prestaties op het EK. De selectie stapt rond 7 uur op een boot waarmee ze naar een park aan de rand van Utrecht varen. Daar is plek voor ruim 10.000 fans. Oranje heeft na de overwinning op de Denen in de finale al flink wat felicitaties gekregen. Koning Willem-Alexander twitterde dat Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi met een fantastische ontknoping. Marco van Basten prees na afloop vooral het combinatiespel van Oranje. Het weer nog, vannacht klaart het op en wordt het fris. De minima liggen rond de 8 graden. Overdag eerst aardig wat zon, maar in de loop van de dag meer bewolking. Het blijft wel droog en wordt ongeveer 23 graden.